Kerstmis op jouw radio. Ook tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Kerstmis op jouw radio 501.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 Hartelijk welkom in dit tweede uur. Ik ga een uurtje nog lekker onder uw kerstboom zitten. Met lekkere kerstmuziek en andere zotte zooi. Want op kerst moet er ook een beetje gelachen worden. Ik heb natuurlijk net Paul McCartney eh, gedraaid met zijn uh, Christmas song.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 Dit is Rob Ricard. Nu eens niet aan de telefoon, maar live in Studio 11. Ik wens alle luisteraars van Radio 501 hele prettige kerstdagen. Kerstmis op jouw radio. Ook tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. jouw radio 501. De enige jog met engelenhaar. Dit is Rogier van Diesveld. Ja, ik moet het eventjes hebben over eh, Arwin. Van de Arwin en Tobit Show. Die laat namelijk altijd zijn honden uit achter de studio. daar ligt natuurlijk allemaal sneeuw. En iedere keer als daar die honden de sneeuw in gaan, zie je allemaal gele sporen in de sneeuw. Yellow Snow. daar heb ik een heel mooi lied over gevonden. Ga er even voor zitten. Yellow Snow. did something frightening. He's got no other place to go. Yellow snow, yellow snow, yellow snow. And he doesn't show signs of stopping as he sniffs around his droppings. You see him everywhere you go. In the snow, yellow snow, yellow snow. When he finally goes outside He'll be frolicking round in the storm. He'll be marking our yard with pride. You can tell by the steam that it's warm. When the snow begins its thawing, it reveals those puppy drawings. He's a frisky little pooch Van Gogh. Yellowstone, Yellowstone, Yellowstone. Come here, Yeller. Come on, boy. Good doggy. Oh, not on Frosty. you will be marking our yard with pride. You can tell by the steam that it's warm. Well, he's happy and his tail starts wagging. But the snowman's left side is sagging. There's a little puddle right below. Yellow snow, yellow snow, yellow jullie de hond allemaal al uitgelaten met de kerst? Is de sneeuw weer lekker geel? Heel mooi. Gaan we nu naar West-Friesland, naar Oorsjoors. Mooitje kom je terug met kerst. mijn ring and uitzending in de kerstsfeer. Elk jaar rond deze dagen denk ik terug met nostalgie, ja zeker. Aan kerst met mijn familie, mijn jaar en tante Rie. Nu breng ik heel die tijd in alle eenzaamheid alleen met Flappy door. Dan denk ik, was ik maar, ja, zat ik maar met kerstmis op kantoor. Het is zo eenzaam met kerstmis, eenzaam en koud. Het is zo eenzaam met kerstmis, als niemand van je houdt. Het is zo koud, zo koud. Als niemand van jou, zeker met kerstmis. Hey, lach jongen. Dan nou, hang ik liever in mijn jas op de kapstok dan dat ik in. Eh, Vallen in de bomen. De sneeuw valt in de nacht. Ik heb al zoveel keren te vergeefs op jou gewacht. Het is toch kerstmis? Nou, waar ben je dan? Dit wachten doet me pijn. Kerst is een feest van licht, waarop je vrede sticht. Ik zou toch gelukkig moeten zijn. Maar ik ben eenzaam met kerstmis. Eenzaam en koud. Het is zo eenzaam met kerstmis als er helemaal niemand van je houdt. Het is zo koud, zo koud, zo ongelooflijk koud. Met kerstmis, nou ja, de koffie is altijd warm, maar mijn hart is koud. Mijn vrouw maakt elke kerstmis hetzelfde voor me klaar. Een menu met zeven gangen Waarvan één compote de poire. Ja, en ik eet het wel, <laughs> maar ik vergeet ook weer snel wat ik eigenlijk heb gehad. <laughs> En als zij verlekkerd zegt, schat, we gaan vroeg naar bed, denk ik, ja, <laughs> alles behalve dat doet het ook niet zeg. Gik, eigenlijk eh, is dat zo raar als je dan eh, denkt dat je kerst viert. En dan zie je vaak geen eh, middag, Als je die kerstgedachten bij je houdt, als je dat lukt met al die, eh, al die snuisterijen, al die dranken en al die eh, lekkere dingetjes die je door militair naar binnen slaat. Dan moet je toch eens denken aan dat die, kleine belhamel die... Eh, en dan praat ik over toch een eh, x-aantal eh, eeuwtjes geleden. Dat kleine knaapje die eh, is in zijn eentje die hele wereld ging veranderen. Het was een kleine, kleine belhamel. <clears throat> ik wil even bijzeggen dat die, dat die knul uit stilstand geboren was. Het was heel raar, want uh, zijn moeder die uh, dacht, hé, hé, hé, daar uh, komt alweer wee. En eh, voordat het weet knalde het knaapje er zo uit. En omdat zijn fontanelletje nog open was, kon hij die grootheid die zich verzameld had om hem heen, ten aanzien van de wereld, we noemen het met een mooi woord, noemen we het de wereld, die hij bevatte in zijn kleine knarretje. Dat wou hij gaan uitstralen, omdat hij ervoor open stond. Hij werd met de kap opgeboren. En eh, zijn vader was eh, gewoon een, eh, een, een, Hij had het zichzelf aangeleerd. Het was een autodidact. En hij zat daar iets te maken wat op een, een kribbetje ging liggen. Om, hij wist wel dat hij iets bijzonders in de kuip had een bijzonder stukje mensenvlees. En eh, hij merkte dit moet met, eh, met, met elan moet dit, eh, eh verzorgd worden. Nu waren er op datzelfde moment waren er drie eh, heiligen en drie eenheid. Eh. die heiligen die waren eigenlijk op de eerste survivaltocht. Zij waren al heel lang zoekende naar iemand die hun iets kon vertellen hoe de wereld en hoe het gedachtegoed der mensheid in elkaar zat. En die merkte, omdat daar toch een x aantal kilometers eh, tussen zat, merkte ze... Hé, we moeten die sterren volgen naar dat kleine mannetje, die kleine piepo die ons wel eens wat meer zou kunnen vertellen dan ons knarretje zou kunnen bevatten. Zo gezegd, zo gedaan. Zij gingen dus op die survival-tocht. En nu ze uit het, eh, in het, eh, uit het Sanskriet, het eh, spijkerschrift gebleken, omdat ze eh, resten van een, let wel, de eerste bobslee gevonden hebben op, het, op de bodem van het dingen van Galilea. hebben ze die oude resten, die hebben ze dus met microscopisch, met biljoenen mega eh, eh, eh, vergrotingen hebben ze dus dan spijkerschrift ontrafeld. En dat kan je vergelijken, wat ze daarin vonden, is hetzelfde als je nu op een auto zou zien, I love you met zo'n hartje. Dus die discipelen die hadden daarin geritst hun namen met, met de boodschap aan de mensen. Want die kleine bel, het waren trouwens eh, drinkenboertjes van... Eh, ja, want die werden, eh, om een verhaal af te maken, die werden toen weggestuurd. En eh, dat ging dus niet om even wat ezelvet aan. Nee, dat was om wat eh, wat gerstenmannen binnen te gooien. Het was er niet even, dat waren om... Ja. Zo. Dat waren nog eens heren van het goede leven. Maar in ieder geval, eh, zij hebben toen eh, hun boodschap nagelaten voor ons, de mensheid. We love you. Ja, nou, misschien kan hartelijk gefeliciteerd feestdagen, meneer Borgers. Ja, dat is nou, dan nou Kerstmis, ja. snap nou ik al het nieuwjaar. Ik zeg... Eventjes een eh, e-mailtje behandelen. Er kwam eh, een e-mailtje binnen. En die is van Jacqueline Dijkman. En zij schrijft... Lekker kerstmis bij Radio 501. Ik zit lekker te luisteren. Ook leuk om dik van elkaar weer een keer te horen. Je blijft lekker genieten en wens je bij de medewerkers van Radio 501 een prettige kerst. En dan staat er eh, onder uh, groeten Jacqueline en staat er onder PS, wij eten straks gevulde kalkoen. Nou, bedankt voor die e-mail Jacqueline. Dit waarderen wij. En uh, eventjes nog over die kalkoen. Ik heb een mooi lied over kalkoenen. Luister naar The Man That Slits the Turkey's Throat with Christmas. In the distance church bells chime Soon it will be Christmas time. On the fire there burns a Yuletide log. Carolers are singing too, noses red and fingers blue. Sounds of children coughing in the fog. But there's one man who'll be working when you're tucked up in your bed. For he has got a seasonal job, his clothes are always red. I'm the man that slits the turkey's throats at Christmas. I'm the man that pulls their innards inside out. I gather up the giblets, wrap them in cellophane, and just because it's Christmas, I shove them back in again. I secure the little ankles with elastic, then I mop up all the slime with bits of rag, and I'm sure that it would please them to know before I freeze them. I pop them into a little plastic bag. When autumn leaves have fallen and winter winds do blow, I visit all my poultry shouting, Five more weeks to go. I send each one a Christmas card. It always is a funny one, portraying thyme and parsley, rosemary, sage, and onion. But I'm a kindly master, compassionate and dutiful, and it ruffles up their feathers when I tell them that they're beautiful. I'm the man that slits the turkey's throats at Christmas. I'm the man that pulls their innards inside out. I gather up the giblets, wrap them in cellophane, and just because it's Christmas, I shove them back in again. I secure their little ankles with elastic, then I mop up all the slime with bits of rag. And I'm sure that it would please them to know before I freeze them. I pop them into a little plastic bag. Some people say I'm cruel, some say that I'm insane, but methods I've adopted are really quite humane. I kill them, draw them, pluck them, it's the best way I have found, unless I feel vindictive when I swap the system round with my hand stuck up a turkey, it's not a pretty sight, but they die with smiles upon their beaks to tell me it's all right. I'm the man that slits the turkey's throats at Christmas. I'm the man that pulls their innards inside out. I gather up the giblets, wrap them in cellophane, and just because it's Christmas, I shove them back in again. I secure their little ankles with elastic. Then I mop up all the slime with bits of rag, and I'm sure that it would please them to know before I freeze them. I pop them into a little plastic bag. One day, this little turkey cock with teardrops in his eye whispered to me, Please, sir, I don't want to die. I said, Come here, my chickadee. You don't look very chuffed. Don't you know it's Christmas time? So turkeys can get stuffed. But you have really touched me, and though we still must part, there's going to be a place for you right here next to my heart. I'm the man that slits the turkey's throats at Christmas. I'm the man that pulls their innards inside out. I gather up the giblets and wrap them in cellophane. Then, just because it's Christmas, I shove them back in again. I secure the little ankles with elastic. Then I mop up all the slime with bits of rag. And I'm sure that it would please them to know before I freeze them I pop them into, a I pop them into, a I pop them into a little plastic bag. Kerstmis op jouw radio. Ook tijdens de feestdagen kun je rekenen op de jocks van 501. Oh, I can't wait to see those faces. Last Christmas kerstmis op jouw radio 501. Ho, ho, fucking how? what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we've had enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, How, how, fucking how? I'm Rudolph and I quit. Just who's he think he is? That little fat cunt sat back in the sleigh, cracking that fucking whip. And me stuck up the front of these other useless cunts. Stick your Christmas up your ass, ho ho fucking ho. Ho ho fucking ho, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we've had enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, ho ho fucking And what about ourselves? We've had enough as well. Working in that freezing factory cold as fucking hell. Work until we drop with our bollocks freezing off. Stick your Christmas up your ass, ho ho fucking ho. Ho ho fucking ho, what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we've had enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, ho ho fucking ho. I'm Santa Claus's wife, I know what he's really like. Sneaking into them little kids' rooms, he's a fucking pedophile. A devious old drunk, and I'm married to the cunt. So stick your Christmas up your ass, ho ho fucking ho. How, how fucking how? what a crock of shit. We all work for Santa Claus, we've bad enough, we quit. Cause we do all the fucking work while he stars in the show. Stick your Christmas up your ass, How, how fucking how? Stick your Christmas up your ass, How, how fucking how? Stick your Christmas up your ass, How, how fucking how? Ik ga weer een eh, e-mailtje doen. Eh, even kijken hoor. Hallo Rogier, wat een verschrikkelijk lied over die kalkoenen die zijn nek wordt doorgesneden. We eten toch allemaal al veel te veel en dan ook nog van die kalkoenen. Even kijken hoor. Oh ja, hier. Ik hou het eh, met de kerst lekker rustig. Alle luisteraars van Radio 501 wens ik een prettige kerst en doe rustig aan met dieren. Groeten Trudy. Nou Trudy, misschien eh, vind je het eh, een beetje zielig van die kalkoenen. Misschien nog wel net zo zielig als Flappy van Joep voor het Hek. Maar dat is natuurlijk allemaal satire, dus maak je er verder niet druk om. Vroeger werd er ook wel reiger gegeten. Maar dat mag geloof ik tegenwoordig niet meer, want een reiger is volgens mij een eh, diersoort wat beschermd is. Maar ik heb hier wel reigers in mijn programma. Op zijn Haags heet dat de regas. En ze spelen Raak met Kerstmis. Het is weer mis, oh weer raak met kerstmis. Heel het jaar door is er vrede en wordt er niet gestreden en ook nauwelijks gebeden. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Met de kerk is heel wat mis, dat zegt de ADS, Maar met kerst wel naar de kerstmis. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Ik was praten. Gloria, het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Kerstmis, kerstmis. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Heel het jaar ook in een kind. Eten wat het lekker vindt. Krijgt toch wat lekkers van de Sint. Het is weer mis. Weer raak met kerstmis. Als de arreslijn weer belt, gaat het om armoe en geld en om honger en geweld. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Gloria, Gloria, Gloria. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Het is weer mis weer raak met kerstmis. Ik hou van vlees, maar weet je, oh, zie ik zijn lief klein reetje, twijfel ik toch wel een beetje. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Maar boven vlees of vis, verkies ik mijn eigen mis, mijn eigen lieve kleine kerstmis. Zij is mijn mis, mijn eigen kerstmis. Misrakers! weer mis. Weer raak met kerstmis. Het is weer mis, weer raak met kerstmis. Al oefen ik het nog zo vaak, steeds als ik een kindje maak, is het met de kerstpas raak. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Mijn advies aan elke bruid, als het klopt spel wel uit. Voor het zingen niet de kerk uit. Het is pas raak, pas raak met kerstmis. Gloria, gedaald. Gloria, het is weer mis, weer raak met kerstmis. De Rijgas wensen u glorieuze kerstdagen. Dag. Nou, ik wou mij dus helemaal aanbieden voor het Gouden Hoofd. Omdat ik een idee heb voor het gouden hoofd. Want het probleem is niet wat eten wij met de kerstdagen. Want alles om te eten is mij welkom. Maar mijn probleem is, waar vind ik wat te eten met de kerstdagen? En daar heb ik een idee voor het gouden hoofd heb ik daarvoor. In, de normale tijd van het jaar is het probleem van de voeding eh, geen probleem. Want dan ga ik naar school en de kindertjes van de school, die krijgen van eh, de moeders maken van de kindertjes van mooie pakkenboot eh, met, met, met eh, zelf eromheen. En heb je broodrammen met servalaat en broodrammen met kaas en broodrammen met speculaas. En dat ligt gewoon zo in de struiken gooien ze dat meteen, op als ze op school komen gooien ze dat weg. Hè. Want ze eten bij de, bij de kinderen dat weet je toch wel, dat weet je toch wel. Die eten geen gewoon brood. Dus dan kan ik, hè, wat ik maar wil, hè. Maar ja, nou is kerstvakantie, de school is dicht, dus, dus is er ook niks te eten te vinden. I Natuurlijk. De Nederlandse televisie zit je bezig met het maken van een pakkende kerstreportage over het leven van de echte minima. Nou, dan bent u hier aan het goede adres. Zo wonen nou de echte illegale minima. Maar ik doe nergens aan mee. En zeker niet aan uw gouden hoofdwedstrijd. Die zogenaamd in het algemeen belang georganiseerde afvalrace... voor het tot in zijn merg verwende volk... dat tot geen andere hersengymnastiek in staat is... dan het controleren van zijn winnende lotnummers. Ha! Ik doe niet mee, ik ken mijn lot en ik heb daar vrede mee. Ik wens zelfs niet in aanmerking te komen voor enige eenmalige uitkering. Die walgelijke, talkenjaren terugkerende aalmoes ineens. Waarmee het liberaal-katholieke schurkendom een druppel op de gloeiende plaat van zijn geweten laat sissen. Ik wens geen afkoopstuiver te accepteren van de heren, want daarmee sta je geregistreerd ben je een nummer in hun woekercomputer. En daar kom je nooit meer uit. Vandaag weer geen, weer geen begrafenis, man. Ik dat doet dus ook wel eens, hè, dat, dat, ik bij de begraafplaats... sta ik dan te wachten tot er een, eh, stoet arriveert met een uitvaart. En dan schuif ik zo achter, achter de rij aan en dan, en dan ga ik ertussen staan aan het, aan het graf. En dan zeg ik ook zo links en rechts van erger, ja. Ja, nou had moet me denken, het was een mooie leeftijd. Ik weet niet eens hoe oud die was of zij, maar goed. Je betuigt je deelneming. Want dan, dan, na afloop hebben ze koffie en, en broodjes. En dan neem ik eh, wat broodjes mee voor onderweg. Want je moet toch weer de hele weg eh, terug. is natuurlijk geen plaats voor mij in de volgwagens. Begrijp ik ook wel ergens natuurlijk. En vorige week dinsdag was ik hier dus ook nog. En, en ik wou net de broodjes pakken komt die quizmaster van de, van de begrafenis... die dan zo'n beetje de stemming erin moet houden. Die zegt, eh, wat was uw band met eh, de, de ontslapen overledene? Ik zeg: nou, eh, persoonlijk, een goede band. Nee, nee ik, ik, wat had ik ermee te maken? En ik was niet stijlvol gekleed, dus, dus, dus die vier kraaien die die kist zo hadden gedragen... die dragen mij precies zo boven hun hoofd, dragen ze mij zo, hier zo, de begraafplaats weer af. Begrijp je wel? Maar goed, dat is het risico, dat moet, dat moet je ervoor voor, voor over hebben, moet je nemen. Maar ja, dus nou, eh, voor kerstmis. Kerstmis is feest van de geboorte, dat weet je wel. Niet feest van begraven. Dus er wordt nou helemaal niks begraven. Dus die mogelijkheid om, om gratis wat te eten, die, die valt dus ook af, hè. Prettige kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar, allemaal. Kerstmis op jouw radio. Rogier van Diesveld. Ook lekker bij warme chocolademelk mooiste tijd van het jaar. Jouw eigen kerstman op 501 even een e-mailtje. Eh, we zitten met z'n tweeën lekker te luisteren naar Kerst op Radio 501. We horen in jouw programma veel pop en cabareteske dingen. Onze vraag, heb je misschien ook iets van Brandon Concert? Groeten Peter en Ria. Natuurlijk hebben wij Brandon Concert bij Radio 501. Luister naar Walking in the Air. Peter en Ria, ik hoop dat het naar het eh, zin was, dat het oké was. Want eh, ja, meer kan ik ook weer niet doen. We gaan naar het eind van mijn eh, kerstprogramma van deze dag. Maar ik moet toch nog even Willy Batenburg draaien. En Willy is helaas niet meer onder ons. En hij is bekend geworden in Nederland door onder andere Paul de Leeuw. En ja, hij was verstandelijk gehandicapt, speelde banjo en hij zong er ook eh, bij, maar dan fonetisch, want het Engels was hij niet machtig. Hij zong het Engels fonetisch. Luister naar zijn versie van Jingle Bell. Jingle bell, jingle bell, jingle on the rain. Riding this and this right, riding open Jingle bell, jingle bell, jingle on the rain. Wijdend in visserij, wijdend ook een splee. En dan gaan we op de slee, en gaan we lekker naar beneden. Want het is een we dan aan de visserij. Wijdend ook een splee, wijdend sad rain. Beiden zit in disarray, beidens ogens blij. Single bell, single bell, single on the ring. Beiden dit in disarray, beidens ogens blij. Single bell, single bell, single on the ring. Beiden dit disarray, beidens ogens blij. Single bell, single bell. single on the rain. de Oh, single single on the rain. We zijn nu toegekomen aan de laatste plaat eh, van mijn programma voor de eerste kerstdag hier bij Radio 501. En morgenochtend ben ik weer van 10 tot 12 uur. Dus wees op tijd, koffie in hand en luisteren naar Kerstmis op Radio 501. Tot morgen. zagen ooggetuigen hoe een nog onbekende vrouw op de fiets haar arm uitstak voordat zij afsloeg. Het overige verkeer was aangenaam verrast. De vrouw is geen bekende van de politie.